de grootste zomerhits aller tijden zijn bekend. Binnenkort hoor je ze allemaal. Allemaal. In de Zomerse 50. Zomerse 50. Binnenkort op dit station. Kijk voor meer informatie op zomerse50.nl. rise in the morning sun. I feel you touch me in ZFM Zandvoort.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 Het zal waarschijnlijk nog een paar uur duren voordat alle twee en drie masters op het ijs zijn. Duizenden mensen staan nog steeds langs de route om de stoet van de tall ships en duizenden bootjes te volgen. De organisatie verwacht de komende dagen bijna 2 miljoen mensen bij het evenement. Het aantal bosbranden in Rusland is beduidend afgenomen. Het vuur woedt nu nog op zeker 300 plekken, een derde minder vergeleken met gisteren. De hittegolf lijkt voorbij. Dankzij een kou front is het voor het eerst in twee maanden in Moskou onder de 25 graden. Door de bosbranden rond de hoofdstad is er nog wel veel smok. De natuurbranden zijn de hevigste in de Russische geschiedenis. Tot nu toe is zo'n 900.000 hectare in vlammen opgegaan. In Friesland is een koetsier van 74 bij een ringsteektoernooi omgekomen. Dat gebeurde in Sloten. In de finale van de ringsteekwedstrijd stak een vrouw mis. De balk met de ring viel om en kwam tussen de wielen van de koets terecht. De paarden schrokken, de teugels braken en de koets werd onbestuurbaar. De man van 74 kwam ongelukkig op zijn hoofd terecht en overleed aan zijn verwondingen. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. De politie van Utrecht heeft een man opgepakt omdat hij stenen vanaf een viaduct gooide en zich agressief gedroeg. Getuigen zagen hem gisteravond vanaf het viaduct over de A27 bij Lunette stenen gooien. Van zeker één auto werd de vooruit vernield. De gealarmeerde politie hoorde van verschillende mensen dat ze door de man waren bedreigd of aangevallen. Na een achtervolging werd de man van 25 aangehouden. Het weer, opklaringen, stapelwolken en in het noordoosten kans op een enkele bui. Het is ongeveer 20 graden. Morgen droog en 23 tot 28 graden. Dit was het.